12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De helft van de Nederlandse pulsvissers mag nog 2,5 jaar doorvissen met de pulstechniek. Dat heeft de Europese Unie besloten. Daarmee is de uitkomst van de onderhandelingen over een verbod voor Nederland beter dan verwacht. Wel raakt de andere helft van de vissers zijn pulsvisvergunning nog dit jaar kwijt. Voor wie dat geldt is nog niet duidelijk. Het zijn zo'n 42 schepen. Premier Rutte heeft gezegd dat de Europese Unie een wereldmacht moet worden om rekening mee te houden. Dat zei hij in de zogenoemde Churchill-lezing. Nu is de Unie nog te weinig slagvaardig, zei Rutte. Sancties komen er bijvoorbeeld niet doorheen, omdat één land die met een veto tegenhoudt. Daarom wil de premier af van het principe dat de EU besluiten unaniem neemt. De Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Dat komt door de lange wachtlijst, zegt, zeggen de betreffende inspectiediensten. Daar staan bijna 2800 kinderen op. Eind van de maand moet de kinderbescherming rapporteren welke maatregelen er worden genomen. Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan Venezuela. Het kabinet gaat in op een verzoek van de Venezolaanse interim-president Guaido en de Verenigde Staten. De ministers Blok en Kaag noemen het cruciaal dat de bevolking van Venezuela toegang krijgt tot onder meer voedsel. In Duitsland zijn twee oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. De twee worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van duizenden Syriërs en twee gevallen van moord. Als er tot een rechtszaak komt, dan zou dat de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich moeten verantwoorden.